De A12 is eh, symbolisch. Die eh, verbindt eigenlijk Oost- eh, en, en West-Nederland, gaat er dwars doorheen. eindigt bij de gebouwen van de regering in Den Haag. De rechter noemt het opruiing en dat is strafbaar. Twee van de activisten zijn ook gestraft voor vernieling. Die hadden teksten op de muur van de A12-tunnel gekladderd. De taak Taakstraffen zijn tussen de 30 en 60 uur. Er komt geen rechtszaak tegen leden van het Amsterdamse studentenkoor. Vorig jaar tijdens een diner van de vereniging werden vrouwen uitgemaakt voor dingen als hoer en sperma-emmer. Eén vrouw deed aangifte van onder meer discriminatie en het aanzetten tot haat. Maar het OM zegt nu, er is niets strafbaars gebeurd kunstmatige intelligentie is beter in het opsporen van borstkanker. Blijkt uit een groot onderzoek. Ze lieten computers en doktoren kijken naar scans van borsten. En de computer deed het een stuk beter. Het goed spotten van borstkanker kan levens schelen. Want hoe eerder je erbij bent, hoe groter de kans op genezing. En goed nieuws voor mensen die hun vakantie op Rodos hebben moeten afbreken door de bosbranden daar. Ze mogen volgend jaar gratis terugkomen. Dat zegt de premier van Griekenland. And for all of those uh, whose holidays were cut short as a result of the wildfires, uh, the Greek government will offer one week of free holiday holidays on roads next uh, spring wow. or next uh, fall. So that we make sure that they come back to the island and that they enjoy its natural beauty. Ja, dat vertelde hij op de Britse tv. Volgens premier Mitsotakis is het inmiddels in heel Griekenland weer veilig... en kunnen mensen die al geboekt hebben gewoon komen. De week gratis voor pechvogels is komende lente. Het weer droogt even op, maar het regent nog steeds op sommige plekken. Vanmiddag af en toe zon, 21 graden. Maar er komen ook weer nieuwe buien aan met harde wind, hagel en veel regen.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 Baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, esta rumba tan gitana cuando se inma dolores, cuando se quema de amores, cuando se inma la su vela, cuando se inmala dolores, cuando se inma de dolores, cuando se quema de amores, cuando se inma la su vela, cuando se inmala dolores.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 Esta rumba tan gitana que yo siempre cantaré. cuando se marea dolores, cuando se quema de amor, cuando se la su vela, cuando se inmala dolores, cuando se a dolores, cuando se inmala dolores, cuando se inmala su vela, cuando se inmala dolores. Baila, baila, baila, baila, baila, baila, bailame, esta rumba, esta gitana, que yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré, esta rumba, esta gitana, que yo siempre cantaré, pero siempre cantare, pero non siempre cantare, pero non siempre cantaré.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 ba da ba Zabba-dabba, ba-da-ba-dum, zub, ba-ba da da ba da ba doom doom zo bum bum bum zo bum bum bum bum bum bum bum Butterfly, when you landed on my mind, damn like you landed on my ear and then you pulled inside.